Yeah. Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Op de Dam in Amsterdam hebben meer dan duizend mensen gedemonstreerd... om steun te betuigen aan Afghanen die lijden onder de machtsovername van de Taliban. Ze roepen de Nederlandse regering op om Afghanistan officieel als onveilig aan te merken... zodat vluchtelingen recht krijgen op bescherming en asiel. Na toespraak op de Dam volgde een protestmars door de stad. De demonstratie is een initiatief van jonge Afghaanse Nederlanders... die zich hebben aangesloten bij de internationale beweging Stop Killing Afghans Now. Onder die naam wordt vandaag ook in 15 andere Europese en Amerikaanse steden geprotesteerd. Op de ledenraad van de Partij van de Arbeid is niet gestemd over een motie tegen formeren met de VVD. Een deel van de PvdA-leden wil niet opnieuw in een kabinet stappen onder leiding van Mark Rutte. En daarom was deze motie ingediend. Maar tijdens de ledenraad werd bezwaar gemaakt tegen die motie. In de partijstatuten staat dat leden alleen achteraf mogen oordelen over een eventueel onderhandelingsresultaat. De PvdA-leden zijn wel in grote meerderheid voor nauwe samenwerking met de Kamerfractie van GroenLinks. Maar een voorstel om de fracties direct samen te voegen werd afgewezen. Wel willen de leden dat onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke fusie. Bij het RIVM zijn tot vanmorgen 2494 nieuwe positieve coronatests gemeld. 337 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal nog steeds. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld 8% meer positieve tests geregistreerd dan de zeven dagen daarvoor. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht afgenomen. Het zijn er nu 645, 14 minder dan gisteren. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van België van pole position. Dat is voor de negende keer in zijn Formule 1-loopbaan. George Russell begint de race in zijn Williams als tweede. WK-leider Lewis Hamilton start morgen vanaf de derde plaats. Het weer tot besluit afwisselend wolken en zon, maar vooral landinwaarts ook nog buien. Er waait een frisse noordenwind. Morgen vallen vooral in het oosten enkele buien. Zo nu en dan breekt de zon door, maar de bevolking houdt de overhand. Het wordt niet warmer dan 18 graden in het zuiden tot 20 graden in het noorden.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 hier door de regen en ik denk steeds weer aan jou. En dat ik je veel vaker hier dicht bij me hebben wou. Maar ach, er is iets misgegaan waar jij niets aan kan doen. Ja jongen, zo gaat het in het leven. Ik stop mijn auto voor de deur en zie je voor het raam. Ik lees je lippen en je zegt, mijn papa komt eraan. Je rent naar buiten en je zwaait je moeder nog gedag. En ze kijkt ook naar mij nog heel even. Mijn kleine jongen, droog nu je tranen en in de auto is het stil. Terwijl er toch zoveel is wat ik jou nog zeggen wil. Het afscheid dat is iedere week het moeilijkste moment. Maar daar moet ik mee leren leven. Je moeder tilt je op en ze zegt me goedendag. Al is er veel gebeurd, ik hou nog altijd van haar lach. God weet dat ik dit ook nooit of te nimmer had gewild. Maar ja, zo gaat het in het leven. me down watch me dance Want ik gaf alles wat ik kon, nu vroeg ik mij aan waarom. Jij bent weggegaan. Kan je mij zomaar vergeten? gedaan. Mondien of alles wat ik kon, nu vraag ik mij waarom. Jij bent regen stroomt als tranen langs mijn ruit. Het is of de hele hemel om je huilt. Ik voel me zo mistroostig als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik herinner me de tijd van jij en ik. Van de allereerste tot de laatste blik. Zie je nog altijd als verslagen staan. Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan. Ik mis je zo, ik mis je Ik zie in mijn dromen, keer op keer. Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer? Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik weet niet wat er mij toen heeft bezield. Te denken omdat ik minder van je hield. Besef nu dat het lang niet over is. Omdat ik jou nog alle dagen mis. Ik mis je zo, ik mis je meer Negen is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Is mooi geweest, ik wilde het graag anders, maar het is mooi geweest Ik liet je gaan, maar deze keer ben jij een stap te ver gegaan. Jij weet niet goed hoe jij dit uit gaat leggen of mij zeggen moet. Ach, laat ook maar, want achteraf blijkt elke roddel waar. Jij wilt zeggen laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou misschien. Want er gingen over jou zoveel verhalen. Waar je mij nu ook de prijs voor laat betalen. Ik liet het gaan omdat ik het niet geloven wou. Maar ik lees de waarheid die ogen terug van jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. je gaat en dat je zonder iets meteen dit huis verlaat. Besef heel goed dat hier de deur voor jou ook nooit meer open gaat. Dat wat ik deel, ja dat krijg je op een dag, maar ach dat is niet veel. voortaan ben jij met mij uitgespeeld. Wat jij wilt zeggen, laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou misschien. Want er gingen over jou zoveel verhalen, waar je mij nu van jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. Nee, met tranen kun je mij nu niet meer raken. Maar ik heb met jouw verdriet niets meer

trying to play Fleetwood Mac. You and your toes in the sand. altijd niks samen met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 Of maak ik mezelf iets wijs? Is dat de grootste fout? genido van mijn hart. Of maak ik mezelf iets wijs, is dat de grootste fout. Bij elke stap die boord, Denk ik, dat ben jij. voorbij. Het is nu voorbij. jezelf iets wijs, is dat de grootste fout. denk ik dat ben jij. hatmıdır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 zijn. Geef me vleugels, dat doe jij. Alles veel mooier dan het is. Bijna niets meer dat ik mis. Mijn hart heeft nog geen ding te wensen. naast je wakker worden maar. Door jou krijgt liefde nieuwe kracht. Mijn hart zocht dat ik op je wacht. Ik blijf altijd van jou dromen. met wakker worden, maar... Lief, ik heb je nog veel liever lief dan lief. Zeg me, zeg me, zeg me alsjeblieft. Dat jij diezelfde passie voelt voor mij. zou wakker worden, maar geef er alles voor, zodat ik elke dag naar jou wakker worden, maar. Oh, mijn love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah. en zo. zomer is, Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten. Lieveling, oh lekker, lekker ding. Ik hou van jou, het is daarom dat ik zie. Wow, wow, wow, lieveling. Ik wil je al mijn liefde geven. Lekker ding. Wanneer kom jij nou in mijn leven? Lieveling. Oh, lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je naam. niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten. Lieveling, oh lekker, lekker ding. Ik hou van jou, vies. is daarom dat ik zing. Wow, wow, wow, wow, lieveling. Wanneer kom jij mijn hart verwarmen? jou. Het is daarom dat ik zing. Wow, oh oh, oh, lieveling. Ik wil je al mijn liefde geven. Lekker ding. Wanneer kom jij nou in mijn leven?